Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De druk op vice-president Blatter neemt toe. De Engelse voetbalbond vindt dat hij onmiddellijk moet opstappen. De voorzitter van de FE zegt dat de schade die de FIFA heeft opgelopen... door het corruptieonderzoek niet kan worden hersteld zolang Blatter de basis is. De Europese voetbalbond UEFA praat vandaag over de voorzittersverkiezing van de FIFA. Die is morgen, maar de UEFA wil dat die wordt uitgesteld of geboycott. Het Amerikaanse leger heeft geblunderd met de dodelijke antraxbacterie. Een laboratorium verstuurde per ongeluk levende bacteriën in plaats van inactieve. De monsters werden bezorgd bij privélaboratoria en bij een Amerikaanse legerbasis in Zuid-Korea. 22 medewerkers van die basis zijn uit voorzorg behandeld. Ze hebben geen ziekteverschijnselen. Mensen die in contact komen met anthrax kunnen last krijgen van hun huid of luchtwegen en uiteindelijk overlijden. Mensen die een huis willen kopen moeten vanaf 2018 minder kunnen lenen. Dat vindt de nieuwe financiële adviesraad van de regering. Vanaf 2018 gaat het maximale hypotheekbedrag omlaag naar 100% van de koopsom. Maar als het aan de adviesraad ligt, wordt dat 90%. In de Volkskrant zegt de raad dat zo wordt voorkomen... dat honderdduizenden mensen straks bij een nieuwe crisis een restschuld krijgen. Minister Dijsselbloem stuurt het advies vandaag naar de Tweede Kamer. Het is de laatste dag van de eindexamens. Voor de meeste scholieren zitten ze er al op. Alleen sommige HAVO- en VWO-klassen hebben nog toetsen. Het gaat om de examens Fries, Russisch, Turks, Arabisch en Spaans. Sevilla heeft voor het tweede jaar op rij de Europa League gewonnen. De Spaanse club was in de finale te sterk voor Dnieper Dnepropetrovsk uit Oekraïne. Het werd 3-2. Vanavond is er een groot feest in het stadion van Sevilla. Dan nog het weer. Vandaag trekt er bewolking over het land en komt af en toe de zon tevoorschijn. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen enkele buien, in het weekend wordt het zachter.